van 4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een dag voor het referendum over onafhankelijkheid van Schotland... hebben tegenstanders een kleine voorsprong in de peilingen. 52 wil bij het Verenigd Koninkrijk blijven horen. De andere 48 wil afsplitsing. Begin deze maand was er voor het eerst een meerderheid voor onafhankelijkheid... De Britse premier Cameron reageerde daarop met een voorstel om Schotland meer autonomie te geven en een eerlijkere verdeling van de olieinkomsten. Nederland overweegt mee te doen aan een internationale luchtaanval op terreurbeweging Islamitische Staat. Het is nog niet rond, maar Nederland doet mee aan de militaire besprekingen in Amerika. Dat zei minister Hennis van Defensie in Nieuwsuur. Een van de opties is volgens haar de inzet van Nederlandse F-16's. De verspreiding van het ebola-virus is een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Dat zei president Obama bij de lancering van zijn plan om de epidemie te bestrijden. De VS stuurt onder meer 3000 militairen naar West-Afrika om te helpen. Obama roept andere landen op om meer tegen de ziekte te doen. Als ebola zich verder verspreidt kan het volgens hem leiden tot grote spanningen. In de Tweede Kamer gaat het vandaag en morgen over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend maakte. Tijdens de algemene politieke beschouwingen gaan de fractievoorzitters in debat met elkaar en met premier Rutte. Gisteren zeiden oppositiepartijen al meteen na de troonrede dat dit kabinet te weinig ambitie toont. Real Madrid is goed begonnen aan het nieuwe seizoen van de Champions League. De titelverdediger had geen enkele moeite met het Zwitserse FC Basel. Het werd 5-1. Borussia Dortmund was te sterk voor Arsenal en won met 2-0. En Ibrahim Avalai hielp zijn Olympiakos naar de overwinning. Het werd 3-2 tegen Atletico Madrid.